En eh, hij zat niet alleen in de mode. Hij investeerde ook veel in, eh, in horeca, in hotels. En uh, eh, bouwde op die manier een, eh, een heel omvangrijk eh, bedrijf op. In de modewereld stond hij toch vooral bekend om zijn pakken, zijn tailoring. En dan met name om jasjes, pakken die niet heel stijf waren. zonder grote schoudervullingen. maar juist heel vlak op het lijf vielen. Giorgio Armani was 91 jaar het dodental van de aardbeving in Afghanistan is opgelopen tot meer dan 2200. Dat meldt de Taliban. Ook zijn er bijna 4000 gewonden en duizenden huizen staan niet meer overeind. Het Rode Kruis heeft tot nu toe zo'n 26 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers. Een man uit Vlaardingen heeft de afgelopen nacht voor paniek gezocht in, gezorgd in Rotterdam. Hij is vandaag jarig en daarom dacht hij dat hij na middernacht wel even met een pistool in de lucht kon schieten om het te vieren. Op camerabeelden was te zien dat hij twaalf keer in de lucht schoot. De man zou stom verbaasd zijn geweest dat de politie daarnaar kwam. En bij de Zeeman kan je vanaf vandaag een goedkope diamant kopen. 30 euro kost die. Het steentje komt niet uit de natuur, maar uit een lab. Dat is op zich niks nieuws. De winkel zegt dat ze het zo goedkoop aan kunnen bieden... omdat ze geen dure verpakking eromheen doen. Ook doen ze er geen certificaat bij. Deze juwelier in Hilversum maakt zich geen zorgen over zijn nieuwe concurrent. Ik denk dat wij als branche eh, er positief op moeten reageren. Want dit zorgt ervoor dat het een onderwerp wordt. En dat mensen ook weer geneigd zijn inderdaad om dat te vragen aan de deskundigen. Dan ehm, kan ik me niet anders voorstellen dan dat mensen inderdaad de overweging toch maken... om dat eh, bij een betrouwbare partij te, aan te schaffen.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 De Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani is overleden. Hij stond tientallen jaren aan het hoofd van het wereldwijde mode- en cosmetica-imperium. Hij was 91 jaar. De politie heeft een man van 43 aangehouden voor het maken en verspreiden van seksueel getinte nepbeelden. Zeker 130 slachtoffers hadden zich bij de politie gemeld. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten buien. Morgen in het oosten nog buien. Op andere plekken droog en geregeld zon bij een graad of 21. Dit is ZFM. Listen acting crazy. Shine the give it a good loving daily. Now you're trying to prove that I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? You're clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave, cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo, so what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily. Why you tryna pose, I can't be acting shady, shady. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. here soon, all the children get one. Same. Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the to the U to the L I S to the H to the A double G. Shut it. Oh, boys get your love and affection.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 What? Rude boys Rude boys get this along. A to the L to the I to the C. All the G. Yes. To the L I Shut them baby. H to the A double G C. That's right. Stand. Rude boys get busy. Julie. You know me love it, yeah. Truly. From me head down to me coolie uh. Woman, you turn me on hey, with your big Babylon. Hey, Julie, you got the sweet uh. that's uh. When me touch it with me coolie, uh.